President Trump maakte vannacht bekend dat vanwege het coronavirus... mensen uit 26 Europese landen de VS niet meer in mogen... Onder die landen is ook Nederland. Het verbod gaat in de nacht van vrijdag op zaterdag in en geldt voor 30 dagen. Reisbrancheorganisatie ANVR zegt dat reizigers die vanwege het inreisverbod niet meer naar de VS kunnen hun geld terugkrijgen. De piek van de corona-epidemie in China is voorbij, dat zegt de gezondheidscommissie in dat land. In heel China zijn er gisteren 15 besmettingen bijgekomen van wie zes mensen uit het buitenland kwamen. Het coronavirus heeft in China meer dan 3000 mensen het leven gekost. Van 80.000 is bekend dat ze het virus hebben opgelopen. In de VS is het coronavirus inmiddels vastgesteld bij ruim 1000 mensen. De nationale basketbalcompetitie NBA is voor onbepaalde tijd stilgelegd... nadat een speler besmet was geraakt. En verder maakte de Amerikaanse acteur Tom Hanks op Twitter bekend... dat hij en zijn vrouw het coronavirus hebben opgelopen in Australië. Ze kregen last van griepverschijnselen tijdens opnames voor een nieuwe film. Meld Misdaad Anoniem het vorig jaar een record, een record aan bruikbare tips doorgegeven aan de politie. Het waren er bijna 17.000. Het meldpunt kreeg vooral meer anonieme meldingen over harddrugs, crimineel geld en witwassen. De tips hebben geleid tot ruim 2200 aanhoudingen. Volgens het meldpunt komen er steeds meer goede tips binnen... omdat mensen criminele zaken steeds beter herkennen. Het weer wisselen bewolkt en vanochtend slechts lokaal nog een bui. Vanmiddag meer buien met kans op hagel en onweer. Er staat een vrij krachtige tot harde westenwind en het wordt een graad of 10. Morgen minder wind en in de loop van de dag meer zon.